Die kleine jongen, die werd op heterdaad gevat. Toen hij een tuiltje rode rozen stil uit een park genomen had, hij smeekte zacht en heel ondaat. Och agent, laat mij toch gaan. houdt zoveel van rode rozen. Heus, u weet niet hoe lief ze is. Ik heb de mooi. kind zag huilen, dat zo lief van zijn moeder sprak, kwam er een glimlach in zijn ogen, al keek hij nog een beetje strak. En het lieve joch beloofde toen, heus agent, zal het nooit meer doen. dus u weet niet hoe lief ze is. Ik heb de mooiste uitgekozen, omdat ze morgen jarig is. Toen zei hij luister lieve jongen, ik ben op jou. je hebt je gulden, koop daar je moeder bloemen voor een kind dat zo van moeder houdt. Dat heeft beslist.